Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe reeks ontploffingen in Libanon is opgelopen naar 14. Zeker 450 mensen zijn gewond geraakt... toen net als dinsdag elektrische apparaten van Hezbollah ontploften. Volgens het ministerie van Communicatie ging het om portofoons. Dinsdag waren het piepers. Bij de algemene politieke beschouwingen heeft Volt-leider Dassen gezegd dat burgers meer tegenover elkaar komen te staan. Hij zei ook dat zijn partij de bezuinigingen op onderwijs en wetenschap afkeurt. De pro-Europese partij vindt daarnaast dat het kabinet vooral veel van Brussel vraagt en weinig geeft. De ChristenUnie kwam ook aan het woord. Leider Bikker zei onder meer dat er meer hulp moet komen voor jongeren met psychische problemen. Ja21 liet bij de beschouwingen weten tegen een vliegtaks voor verre vluchten te zijn. Daarnaast wil de partij een rechtse waakhond zijn. Wereldwijd zijn er zo'n 65 miljoen minder mensen gestorven door HIV, malaria en TBC. Dat staat in een rapport van de Zwitserse organisatie Global Fund. Die keek naar de cijfers tussen 2002 en 2023. De organisatie financiert met donaties projecten in meer dan 100 landen om de ziektes te bestrijden. Zo werden er klamboes uitgedeeld, HIV-testen afgenomen en mensen behandeld voor malaria. Vanaf 2002 is het sterftecijfer daardoor met 61 teruggedrongen. De organisatie benadrukt dat het de goede kant op gaat... maar dat de strijd tegen de ziektes nog niet klaar is. Ajax heeft na bijna drie weken zonder wedstrijden... het inhaalduel tegen Fortuna Sittard eenvoudig gewonnen. Het werd 5-0 in de Johan Cruijff Arena. Door deze tweede zege van het seizoen klommen de Amsterdammers van de 15e naar de zevende plaats.